Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag wordt er vandaag weer druk overlegd over een nieuw kabinet. Informateur Kim Putters gaat het dit keer anders doen. Hij heeft gesprekken gepland met twee koppeltjes. Eerst komen Dylan Jesselgus van de VVD en Pieter Omtzigt van NSC op de koffie. En vanavond zijn Geert Wilders van de PVV en Caroline van der Plas van de PBB aan de beurt. We zijn inmiddels meer dan 100 dagen na de verkiezingen, maar het lijkt er niet op dat er snel een nieuw kabinet komt. Drie van de vier terreurverdachten die dit weekend in België werden opgepakt zijn minderjarig. De jongste is nog maar 15. Het is de zoveelste keer dat er een terreurdreiging is in België, zegt deze VRT-journalist. Begin oktober eh, de escalatie van het conflict in Gaza. Nadien dan die aanslag eh, op de voetbalsupporters, de Zweedse voetbalsupporters in Brussel. En dan is er eigenlijk een piek geweest in het aantal terreurmeldingen. Dat was sinds begin dit jaar weer wat aan het afnemen. De jongeren die bij de politieactie van afgelopen weekend zijn opgepakt hadden geen wapens. Maar volgens het Belgische OM was dit wel een serieuze bedreiging. Het gaat goed met de otter in Nederland. Het dier was in de jaren 80 hier nog uitgestorven door vervuiling en verkeersongelukken. Begin deze eeuw werden er zeven otters uitgezet. En die hebben zich nu vermenigvuldigd tot meer dan 500. Sinds 2020 is de otter ook geen bedreigde diersoort meer in Nederland. En getrainde vrijwilligers gaan de komende twee weken lekker het strand op. Niet om de eerste zonnestralen mee te pakken... maar om een nog beter beeld te krijgen van afval en vervuiling op de stranden. Zonder prikstok, maar wel gewapend met een app, zegt de leider van het team. Mensen krijgen een eh, stukje strand toegewezen van 50 meter. En alles wat er op die 50 meter ligt, van de duinrand tot aan de waterlijn... dat pakken ze op en dat noteren zij in die app. Dit is volgens de onderzoekers heel belangrijk. Omdat hoe meer data wij hebben, hoe meer kennis wij hebben van de bronnen hoe gerichter we die bronnen kunnen aanpakken. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan het aanspreken van vervuilers, maar ook het maken van beter beleid om afval tegen te gaan. En het weer nog nou, op de meeste plekken een prima stranddagje. Droge dag namelijk, met in het noorden vanochtend nevel en mist. En ook daarna blijft het daar nog een beetje grijs. In de rest van het land behoorlijk wat zon. Het wordt vandaag 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam een kwartier vertraging tussen Knopend Hoek en Knopend de Nieuwe Meer. 3 kilometer file. A8 Zaanstad-Amsterdam tussen zaanstad Assendelft en Delft en Zaandam een kwartier vertraging in 3 kilometer.